geen excuus om die niet na te leven. Zo zegt Sylvia Bloemsma van het LEF. Dit gebeurt niet alleen in Hilvarenbeek, maar in de hele samenleving zien we dat de regels met een korreltje zout worden genomen. En daarom hebben we nu op verschillende plekken ook uitbraken van het coronavirus. Op 6 oktober is de dag van bezinning. Dan wil men rond die dag alles nog eens goed op de agenda zetten. Tot besluit het weerbericht. Komend weekend zonnig weer maar in het noordoosten en zuidwesten is er ook veel sluierbewolking. Blijft over het algemeen overal droog. De temperatuur komt niet boven de 27 graden. Vanaf zondag gaat de temperatuur weer lichtelijk iets omlaag. En woensdag staat er alweer 19 graden op de teller met ook regenval. Dit was het regio nieuws. Dankjewel Erik en jij ook een heel fijn weekend. Zometeen 13 toffe tips voor het weekend. Helpt u kinderen met een handicap door deze moeilijke tijd? Steun dan het werk van het gehandicapte kind. Ga naar laatstespelen.nl of sms spelen naar 4004 en doneer een tientje. Ik ben Maxime. Ik ben Carlijn. En je hoort ons elke zaterdag bij Het Maxime op de radio. Tussen 12 en 2. Met een nieuw thema elke week. Thema trivia. En we doen Carlijns headlines. Game nieuws. Wat we nog meer willen.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 Jet. and Are You Gonna Be My Girl? Rock Nou, dat kun je wel zeggen zeg. Ja, goedenavond, welkom bij het eh, derde en laatste uur. Het er niet op op de lokale hoep Het vrijdagavondprogramma van deze prachtige zender. Ja, morgen, het, ja, het wordt prachtig, uh, prachtig weer dit weekend. Morgen dan is het eh, ja, 20, of, nee, ja, 22, 23 graden. hier in het zuiden zelfs zomers warm met maximaal rond 25 graden. En zondag dan eh, variëren de temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 24 graden in delen van Brabant en Limburg. Het wordt een prachtig weekend en ook maandag en dinsdag hoge temperaturen. Ja, ja. Zomers warm, het wordt een mooie nazomer deze van 2020. Dat scheelt alweer. Nieuwe muziek van Tempels, Paraphernalia. Bobby Telefoor en I Fadela. En uh, ja, even een klein stukje muziekgeschiedenis dan. Want het eh, origineel is niet van de Bobby Vallevoor. Die hebben het natuurlijk wel eh, enorm groot gemaakt. Vind ik persoonlijk ook de beste versie. Maar er zijn nog een aantal versies. Het origineel is van de Crickets. Dat is de band waar Buddy Holly in zat. Um, ehm, I Fadela in hun versie. Dat is dus deze. Dit is het origineel. Stukje ouder nog. Leuk hè? Even neurden. hot sun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I miss my baby Anna, a good fun. I fought. Nou ja, dat is dus het eh, origineel van I Fat The La, The Crickets. Maar die hoorde de versie van eh, de Bobby 4 en I Fat La. Daarvoor, nee, het was niet Tame Impala. Het was de nieuwe zin van Temples, Paraphernalia. Ja, en deze band, die heeft eh, ook nog een keertje I Fat The La opgenomen. Vond ik dus niet de beste versie. Daarom maar hun eigen werk. The Clash en London Calling. London Calling to the faraway you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in.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 The wheat is going through a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning. I, I live by the river. again of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? The Clash. Heerlijk. Punk op de vrijdagavond. London Calling daarvoor. Afhoudt de la van eh, de Bobby Villa voor. Ja, ehm, de, de ember is natuurlijk alweer lang in de maand. En um, nou ja, eigenlijk als, die, als je die ter mond kunt nemen... dan ehm, is het ook alweer een beetje de tijd om eh, ja, een beetje vooruit te blikken op de jaarlijstjes. natuurlijk, als muzieknerd, iedere muzieknerd... die maakt wel ieder jaar een, eh, een lijstje van zijn of haar favoriete platen. nou ja, ik doe dat ook eh, ieder jaar. gewoon een, een, top 50 of een top 100 of whatever... van je favoriete liedjes of je favoriete albums van dat jaar... En ik heb, eh, nou ja, eigenlijk nog bijna nooit gehad dat ik, ehm, nou ja, we zitten nu in september, dat ik eigenlijk al zo zeker ben van, ja, dit is echt mijn song van het jaar. Dit is het liedje van 2020, eh, naar mijn mening. Ik heb het in 2016 gehad. Toen was het echt met afstand eh, Cold Little Heart van Michael Kiwanuka. Ehm, en in 2014 heb ik het bijvoorbeeld gehad met, eh, of nee, 2018 ook eh, nog, of nee, 17, 2017 met het eh, laatste album van The War on Drugs. Van ja, dit vind ik veruit het beste album van, eh, van 2017, een Deeper Understanding. Alhoewel, nou, LCD Sound System had toen ook een album. Maar goed, dat doet allemaal toe. En ik heb het nou ook in dit jaar. Ik heb het dus bijna nooit, maar in dit jaar ben ik er zeker van. Van ja, dit overstijgt gewoon alles wat er dit jaar eh, gemaakt is. Ik, heb, ik ga zo een top 10 samenstellen. Ik denk dat Bibadoo met Care erin staat. Ik denk Black Honey met Beaches. Ehm, en dit liedje dus met afstand op de eerste plek. Het gaat om uh, eh, Michaela Mulani Strauss. Beter bekend als eh, King Princess, dat is haar eh, artiestennaam. Zij is uh, ja, zangeres dus, songwriter, instrumentalist, dus ze bespeelt alles zelf. En ze is ook producer. Ze is nog maar 21 jaar en nou ja, echt al vanaf 2015, dus eigenlijk vanaf haar tienerjaren, 2016 ja, was ze toen. Toen is ze begonnen met muziek maken. Dit liedje kwam begin dit jaar uit en ik werd meteen smoor verliefd. Het duurt vijf minuten. De, de eerste 2,5 minuut niks aan de hand. Het is ja, de, gewoon een rustig gitaarliedje. Ehm, waarin eh, zij eigenlijk ja, een soort uh, ja, vraagt eigenlijk aan zichzelf van... Ehm, in haar gedachte van hoe zou het met mijn vriendje zijn die op dit moment in Ohio is. Maar op een gegeven moment, halverwege, wanneer je het niet verwacht, toen ik het voor de eerste keer hoorde, opeens gaan al die gitaren scheuren en gaat het helemaal los en gaat het dak eraf. Het is, ik vind het zo niet normaal goed, eh, dit. Stoppen met lullen, gewoon draaien dan. Dan kun je zelf oordelen. Maar ik vind het dus veruit het beste liedje van 2020 tot nu toe. Kim Princess en Ohio. Has it been in Ohio, babe? Do you think about me when you're going home? I've been getting rich, but everything I love is broke. So what's good? Is it me or is it? good? Is it me or is it him? en dan nog één keer die gitaren. Ah, dat was een good one. Dat was een good one. That was a good one. Ja, <laughs> ja ik, kan hier niks aan doen, maar ik vind het het beste liedje van dit jaar eh, tot nu toe hoor. King Princess en Ohio. Misschien eh, denk je er zelf ook wel over na van, oh ja, ik vind dit wel het beste liedje. Dan mag je dat eh, even laten weten. Wat vind jij nou het beste liedje of beste album van 2020 tot, eh, tot nu toe? Dat mag je even laten weten. En nou ja, misschien dat ik hem nog wel draaien. Ja, zou ik helemaal kunnen. Hey, deze week, maar ook dit weekend kunnen we nog genieten van het lekkere weer. En heb je nu zin om ja, dit weekend in Goorla lekker om op pad te gaan? Om ja, zo nog even de laatste zonnestralen mee te pakken? Nou, wij hebben de leukste activiteiten voor je op een rijtje gezet. En nou, heb je het ja, dit weekend nou super druk en geen tijd? Dan eh, hebben we ook nog uh, eh, super veel leuke activiteiten voor volgende week op de planning staan. Nou, dat volgende week dus. Um, ja, ik zal ze weer even in twee blokjes verdelen. Zometeen krijg je dan die van de zondag. Doe ik nou eerst even die van eh, de zaterdag. Wat is er morgen op 19 september allemaal te doen? Ching, ching, ching. Ching, Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. In dit muziekje zit blijkbaar ching, ching, ching. Hoor je dat? Ching, ching, ching. <laughs> oké, nou, oké. wat is er morgen te doen? los van de verjaardag van mijn zusjes. Ja, dat heb ik. Eh, maar wat kun jij doen? Eh, nou, er is onder andere een eh, open rondleiding bij uh, Drink Schrobbeleg. Ja, dat is de hele dag. Nou ja, daar kun je naartoe. Je kunt ook antiek shoppen bij Van der Stappen Antiques. Ook de hele dag. Gratis. Kost niks. Kost niet veel. verder is dus ook het kunstpad in het buitengebied van Tilburg. Bij Waterland Waterland Kunstpad Tilburg. Dat is eh, van 11 tot 5. Verder Radman. Dat is een unieke theaterbeleving in het Reuzenrad. Theater Tilburg. Dus van 2 tot half 9. Verder eh, is er ook nog eh, Picnic Lantino bij het Spoorpark in Tilburg. Dat is van 4 tot 7. En er is ook Speaker Constellation Hashtag 2. Dat is in de Hall of Fame. Dat is van 9 tot 1 uur s'nachts. nachts. Nou ja, zometeen eh, dus eh, de tips van de zondag. en wat is jouw favoriete liedje dus van 2020 eh, tot nu toe? Heb je een verre favoriet tot nu toe of kun je echt niet kiezen? Mag even laten weten. Fruitige hits op de lokale ophoren. The Presidents of the United States of America en Peaches. country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can. country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a roots all twist, squished a rotten peach in my fist, and dreamed about you, a woman. can't think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer. Eh, die Muppet, hè? Ja. De Stranglers en Peaches. En daarvoor ook een Peaches, maar dan van de Presidents of the United States of America. Genoeg te doen dit weekend. Ja, je zou misschien denken van niet, maar zeker wel. De tips voor de zondag. Je kunt onder andere naar het eh, kunstpad in het buitengebied van Tilburg. Dat is bij Waterland Kunstpad Tilburg. Dus ook op de zaterdag, maar dus ook op de zondag eh, van 11 eh, tot 5. Verder ook weer de Radman unieke theaterbeleving in het Reuzenrad. Ook op zaterdag, maar ook op zondag dus. In Theater Tilburg van 12 tot 5. Verder is er Hemingway Sunday. Dat is bij Ginvis. Gratis entree. Duurt van 2 tot 12. Voor de rest is ook nog eh, Donkey Snot. Donkey Snot. De Vrouwen van Wanten bij eh, Theater Stilburg. Dus van eh, half drie tot kwart over drie. Verder nog de Stage Spraakwater. Dat is bij de Nieuwe Vorst. Voorstelling van half acht tot eh, half elf. Dan zijn er nog zondagbrunches bij eh, Van der Valk Hotel Geelze Tilburg. Dat is van twaalf tot half vier. En als laatste nog de stille film Buiten Bioscoop. Dat is ook fijn, want het is lekker gewoon je weekend, je zondagavond afsluiten bij uh, Theehuis en Spoorpark. Het is van half negen tot half twaalf. Nou, als jij eh, nog een leuke activiteit eh, voor het weekend hebt of organiseer je zelf binnenkort een klein evenement eh, in de regio van Goorlen, dan kun je dat natuurlijk ook altijd even laten weten. Doe, doe, dat via de Facebook van dit programma. Facebookpagina heet, heet, of link is facebook.com slash maartenlog. Dus als je zelf nog een leuke activiteit hebt of je organiseert er zelf een, dan kun je het daarop doorgeven. Ja, net dus, Peaches van zowel Presidents of the United States of America en van de Stranglers, nou, die van The Presidents, die was niet seksistisch. Maar die van de Stranglers zeker wel, hè. Walking at the beaches, looking at the beaches, ja, ja. Ja, die van The Presidents, die is uh, stiekem ook wel seksistisch, maar... Deze ook, hoor. Want eh, ja, deze band, die heet dan weer Peaches. En wat is er dan uh, seksistisch aan? Nou, de titel zelf. Fuck the pain away op vrijdagavond mag het allemaal. Hè. In het houd niet op, op lokale boekhoren. Pietjes. titties like you wanted me. Calling me all the time like Blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me. Calling me all the time, that Bondi. Check out my Chrissy behind, it's fine all the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches. Uh, what? Huh? Right. pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. fade away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Live sex on the beaches. What else in the teachers of peaches? Huh? Wat? Peaches van de Presidents of the United States of America. Peaches van de Stranglers. En eh, nou ja, deze band die dus Peaches. En dit is een echte underground hit uit volgens mij 2000... wat is het? Uh, eh, 2002, eh, gok ik. Ga nou even kijken. Ja, 2002. Zo heet het album ook gewoon. De Teaches of Peaches. Nou, leuk. Zometeen nog het uh, favoriete liedje van Jasper. Want ik vroeg jou naar jouw favoriete liedje van 2020. Die gaat voor de nieuwe Gorillas en Robert Smith. Nou, die hoor je zo meteen. Eerst Pearl Jam en Black op de lokale omroep is spinning, suspended in a twilight web that keeps on giving. The looping dervish in the lodge is lost within the ringing. Far away, I can hear the sound of someone out there singing. I'm speeding through the forest, strange echoes of Belarus, where presidents pin badges on disconnected youth. What will you be dreaming of? No horseplay, no diving, cutting glass with scissors whilst the great leaders reclining. In golden hallways where we spin. Faith will be silent, existing and not, at the same time. muziek van de Gorillas samen met Robert Smith. Strange Times, zo heet deze nieuwe single. En de Gorillas die komen ook met een nieuw album op 23 oktober. Song Machine Season 1, Strange Times, zo gaat het heten. Nou ja, daar doen hele grote namen op mee. Robert Smith dus van The Cure, maar ook Beck doet daarop mee. Elton John doet daarop mee, dus dat wordt een fijn album. Er zijn ook al een hoop singles eh, van verschenen. Dit is dus eh, de nieuwste van vorige week. Strange Times. En eh, Damon Alban die denkt ook uh, na over een eh, blurreunie. ja, ik ben daar ook wel ontzettend benieuwd naar. Daarvoor Pearl Jam en Black. Die verder, hij doet het nog regelmatig live. En je zou er maar alles moeten, voor moeten geven voor dat prachtige liedje. Iedere avond op rij weer, weer opnieuw. Ja, misschien deze rare tijden dan misschien niet. Maar normaal uh, hoeveel passie daarin gaat in dat liedje. Niet normaal. Ik heb daar respect voor. Pearl Jam en Black. Zometeen nog een eh, Jimi Hendrix. Hè, vandaag 50 jaar geleden dat hij overleed. Zometeen krijg je nog een laatste van de beste man. Maar eerst, ja, als je nou net eh, bent begonnen aan ehm, de middelbare school... of aan het mbo of de hbo, de universiteit... en je wil een beetje indruk maken op je klasgenoten... een beetje oude muziek... Uh, ja, heb je eigenlijk maar drie platen nodig. Dat zijn Joy Division met Unknown Pleasures... The Smiths met The Queen is Dead... en Sonic Youth met Daydream Nation. Van die laatste nu, Teenage Riot. 80 jaar lang was dit de underground band. En als je een eh, moment in hun carrière moet noemen dat ze een beetje bovengrond zijn gegaan, zijn ze eigenlijk helemaal niet. Maar dan is het wel 1988 eh, met eh, dit album waar dat op staat. Teenage Riot van Sonic Youth, Thurston Moore en Kim Gordon. Zij waren de drijvende krachten achter deze band. En Kim Gordon heeft vorig jaar gewoon nog op 66-jarige leeftijd haar solo debuutalbum uitgebracht. Dat is toch mooi. Sonic Youth en Teenage Riot. Wat een anthem is dat nog steeds. Ik heb er nog eentje voor je. En eh, nou ja, je weet wel eigenlijk wel dat het is, want eh, ik heb er iedere uur eh, een van hem gedraaid. En ik vind dit misschien wel zijn aller, aller, aller, aller, allerbeste. Vandaag 50 jaar geleden overleden, maar nog lang niet dood. Dit gaat nog zeker nog eens 50 jaar mee. Wedden, tientje. Jimi Hendrix, Purple Haze en 5 Weekend. Tot volgende week.